Mariette Krol met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft de afgelopen twee dagen de kabinetsplannen voor volgend jaar nog flink aangepast. Zo komt er 675 miljoen euro voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel... wat wordt betaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Aan het eind van de algemene politieke beschouwingen ging vannacht een groot deel van de Kamer ook akkoord... met een VVD-motie voor 2 miljard aan extra investeringen... Dat geld gaat naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing... hogere lonen in het basisonderwijs... naar de politie, meer BOA's en defensie... en naar compensatie van de hogere energieprijzen voor burgers. Zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder... zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie... blijkt uit cijfers van het CBS... Vooral jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden te maken met ongewenst seksueel gedrag op internet. Zo kreeg bijna 30% van de meisjes tussen de 16 en 18 ermee te maken. Het gaat dan vooral om seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes... of het ongewenst versturen van naaktfoto's of seksfilmpjes. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt... heeft vier adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard... Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon... moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Ze hadden contact met Trump toen in januari honderden aanhangers... het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. De komende weken zijn de getuigen verhoren in het onderzoek achter gesloten deuren. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden... Morgen opnieuw eerst bewolking, maar later op de dag meer zon en 19 tot 22 graden.